Ze hopen daarmee een grote milieuramp in het beschermde natuurgebied voor de Noordoostkust te voorkomen. Zodra de 950 ton olie is weggepompt, wordt geprobeerd het Chinese vrachtschip vlot te trekken. Er is sinds zaterdag 4 ton olie in zee terechtgekomen. De olievlek is met chemicaliën bestreden. Het vrachtschip heeft 65.000 ton steenkool aan boord. liep zaterdag op een zandbank vlakbij het wereldberoemde koraalrif toen het van zijn koers was afgeweken. De autoriteiten waren bang dat het in tweeën zou breken, maar dat gevaar is geweken. In Zuid-Afrika staan de twee zwarte mannen voor de rechter... die zaterdag de blanke extremistenleider Ter Blanche hebben doodgeslagen. Ze krijgen officieel de aanklacht te horen. De zitting is achter gesloten deuren, omdat een van de twee minderjarig is. Hij is 15. Ze hebben allebei tegenover de politie bekend dat ze Blanche hebben doodgeslagen met een ijzeren staaf. Ze waren kwaad op hem omdat ze nog loontegoed zouden hebben. Buiten het gerechtsgebouw in de plaats Ventersdorp hebben zich groepen blanken en zwarte verzameld. Er is een grote politiemacht op de been om ze gescheiden te houden. In Groot-Brittannië zijn twee Duitse vrouwen opgepakt omdat ze een dood familielid van 91 het vliegtuig in wilden smokkelen. Ze wilden het lijk meenemen op een vlucht van Liverpool naar Berlijn. De man zat in een rolstoel en had een zonnebril op. De vrouwen zeiden bij het inchecken dat hij sliep, maar het vliegveldpersoneel kreeg argwaan. De Duitser was vermoedelijk een dag eerder gestorven. De twee vrouwen werden gearresteerd voor het verzwijgen van zijn dood.